Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. MEF-topman Strauss-Kaan wordt vandaag op borgtocht vrijgelaten. Hij moet een miljoen dollar betalen, krijgt een elektronische enkelband... en mag zijn appartement niet verlaten, zo heeft een rechter in New York bepaald. De inhoudelijke behandeling van zijn verkrachtingszaak is waarschijnlijk pas over een half jaar. Intussen is de strijd over zijn opvolging losgebarsten. De Franse minister Christine Lagarde heeft daarin de beste papieren. NAVO-straaljagers hebben vannacht acht Libische marineschepen vernietigd, dat zegt de NAVO. Die geeft als reden dat de Libische marine de afgelopen weken steeds vaker hulptransporten hinderde. Bovendien vormden ze een bedreiging voor NAVO-schepen. De Libische regering ontkent en stelt dat maar één van de getroffen schepen van de marine was. De Israëlische premier Netanyahu heeft scherpe kritiek op de toespraak die president Obama gisteren hield. Volgens Obama moeten de grenzen van voor 1967 het uitgangspunt zijn voor vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Volgens Netanyahu is dat funest voor de verdediging van Israël en hij verwacht dan ook dat Obama terugkomt van zijn uitspraak. Netanyahu is vandaag in het Witte Huis voor topoverleg. Twee verdachten van de duinbranden bij Bergen en Schorel hebben een bekentenis afgelegd. Ze zijn 18 en 20, komen uit Schagen en ze hebben toegegeven dat ze twee kleine branden hebben aangestoken. Een 44-jarige Alkmaarder wordt verdacht van een grote brand begin deze maand. Hij ontkent, maar er was voldoende aanleiding om zijn voorarrest te verlengen. In de play-offs voor Europees voetbal heeft ADO Den Haag thuis met 4-2 gewonnen van Roda JC. Heracles won thuis met 3-2 van FC Groningen. Ook in de strijd om promotie en degradatie zijn play-off wedstrijden gespeeld. De uitslagen Volendam VVV 1-2, FC Den Bosch Excelsior 3-3, Veendam Helmond Sport ook 3-3 en Cambuur Zwolle 2-1.